Raymond met het NOS-journaal. In zijn huis in Beeldhoven is de zakenman Koen Evering dood aangetroffen. Het heeft de advocaat van Evering bevestigd. De politie heeft de omgeving van het huis afgezet en doet uitgebreid onderzoek... omdat een misdrijf niet wordt uitgesloten. Zakenman Koen Evering kreeg landelijke bekendheid doordat hij in 2012 ernstig is mishandeld door kickbokser Badahari. Dat gebeurde op een dancefeest in Amsterdam Arena. Badahari kreeg voor die mishandeling twee jaar gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk twee Italiaanse gijzelaars die in juli in Libië werden ontvoerd zijn bevrijd. De bevrijding komt een dag nadat twee andere Italiaanse gijzelaars mogelijk om het leven waren gekomen bij een vuurgewecht. De vier werden vorig jaar ontvoerd op het beveiligde terrein van een oliebedrijf in het westen van Libië. Ze werkten daar voor een Italiaans constructiebedrijf. Twee Syrische mensenmokkelaars zijn in Turkije veroordeeld tot twee jaar en twee maanden gevangenisstraf. De twee regelden de overtocht van de boot waarop de verdronken Koerdische peuter Aylan zat. Foto's van de dode peuter, die was aangespoeld op het strand, riepen wereldwijd geschokte reacties op. De rechter veroordeelde de twee alleen voor mensensmokkel. Ze werden niet verantwoordelijk gesteld voor het verdrinken van de vluchtelingen. Ook minister Hennis vindt dat Rusland en Syrië medeverantwoordelijk zijn voor de vluchtelingencrisis in Europa. Eerder zei NAVO-bevelhebber Breedlove dat de Russische president Poetin en zijn Syrische collega Assad bewust een vluchtelingenstroom creëren om Europa in de problemen te brengen. Volgens Breedlove worden burgerdoelen in Syrië gebombardeerd om de vluchtelingenstroom op gang te houden. Minister Hennis zegt dat Poetin en Assad daar zeker een groot aandeel in hebben. Bij de finale van de Champions League en de Europa League van dit jaar... wordt gebruik gemaakt van doellijntechnologie, heeft een woord voor de UEFA laten weten. Eerder was al bekend dat de technologie volgend seizoen zal worden gebruikt in de Champions League. De finale van het huidige seizoen vindt in Milaan plaats. De finale van de Europa League wordt gespeeld in Basel.